van 3 uur. Zoals verwacht te zijn gewonnen door de linksliberale Moon Jae-in. Volgens de eerste exit polls blijft hij zijn belangrijkste conservatieve rivaal ruim voor. Moon zou 41% van de stemmen hebben gekregen, zijn rivaal 23%. Moon zoekt meer toenadering tot het Noord-Koreaanse regime. Hij belooft meer rust voor Zuid-Korea na de afzetting van president Park vanwege een corruptieschandaal. Morgen maakt de verkiezingscommissie in Zuid-Korea de definitieve uitslag bekend. Moon gaat daarna direct als president aan de slag. De rechtszaak tegen politiemol Mark M. is vandaag kort na aanvang opgeschort. De advocaat van M. vroeg om uitstel, zodat er getuigen opnieuw kunnen worden gehoord. Hij wil onder andere getuigen horen uit Oekraïne, waar de schoonfamilie van M. woont. De politiemol wordt verdacht van corruptie, het verkopen van informatie aan criminelen, plichtsverzuim en witwassen. Het Openbaar Ministerie is niet blij met de beslissing van de rechtbank... en wilde het liefst zo snel mogelijk aan de zaak beginnen. De zaak tegen Mark M. gaat waarschijnlijk pas in december of januari verder. In China zijn zeker elf kinderen om het leven gekomen... toen hun schoolbus in brand vloog in een tunnel. Ook de buschauffeur kwam om. Chinese media melden dat het gaat om een groepje van Zuid-Koreaanse en Chinese kleuters... die een uitstapje maakten. In Duitsland is opnieuw een militair opgemakt, opgepakt die ervan wordt verdacht een terreuraanslag op politici te hebben voorbereid. Eerder werden in dezelfde zaak al een luitenant en een student opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie wilden de drie aanslagen plegen op politici die zich inzetten voor vluchtelingen. Ze hadden een dodenlijst met daarop oud-president Gauk en minister van Justitie Maas. De eerder opgepakte luitenant had zich laten registreren als Syrische vluchteling het OM vermoedt dat hij zo de aanslag in de schoenen van asielzoekers wilde schuiven. Het weer, veel wolkenvelden, vooral in het zuiden nog wel geregeld zon, blijft wel droog. Het is maximaal 12 graden. Morgen ook droog en zonnig, maar ook nog vrij koud. Vanaf donderdag warmer, 15 tot 20 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Sveen en Zoeterwoude nog een file met 10 minuten vertraging.